12 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Over drie maanden kunnen we misschien bijna alle coronaregels loslaten. Iedereen die het wil kan voor 1 september volledig gevaccineerd zijn. Dat zei demissionair minister De Jonge in het tv-programma WNL op zondag. En dat betekent dat bijna alles dan weer kan. Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen echt af zijn. Ehm, en, en, wanneer dat moment komt dat je ook daadwerkelijk kunt zeggen... nu laten we de anderhalve meter los. Dat kan ik op dit moment nog niet zo heel goed inschatten. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad. Hoe hoog mogelijk. Mhm. Zo hoog mogelijk. Alles te maken natuurlijk ook met mutaties die je ziet ontwikkelen. Dus in een mooi, goed, positief scenario zijn wij per 1 september af van alle maatregelen, inclusief de mondkapjes, inclusief het afstand. Ik denk dat dat een heel reëel perspectief is. Tegelijk zegt hij dat zolang je nog geen prik hebt gehad, je je echt aan de regels moet houden. En als je voor je werk, de boodschappen of om te tanken even de grens met Duitsland over wil... kan dat vanaf vandaag weer zonder sneltest. Duitsland ziet Nederland niet meer als hoog risicogebied. Als je langer dan 48 uur wil blijven, moet je wel nog een negatief testresultaat meenemen. Bij een garagebedrijf in Preda is vannacht opnieuw een handgranaat gevonden. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd ook een handgranaat gevonden bij een andere winkel van dezelfde eigenaar, ook in Preda. Mogelijk gaat het om een ruzie tussen drugscriminelen nog 55 dagen en dan beginnen de Olympische Spelen in Japan. Tenminste, als ze doorgaan. De organisatie denkt van wel. The answer is, is uh, as we speak, a resounding yes. Veel mensen in Japan zien het helemaal niet meer zitten. Omdat er veel coronabesmettingen zijn en nog maar weinig mensen zijn gevaccineerd. Maar het is niet aan Japan om de stekker eruit te trekken, weet deze deskundige. De enige die de Spelen kan afblazen of uitstellen is het IOC. En het is niet Japan. Japan heeft getekend, het IOC heeft de zeggenschap over de Spelen. Zij moeten het organiseren. Eh, en afblazen is er wat Japan betreft dus eigenlijk niet bij. Meer over waarom de Spelen echt niet zomaar afgelast worden... hoor je in onze podcast Lang Verhaal Kort. Het weer nog, af en toe wat stapelwolken, maar het is wel droog en vooral zonnig bij 15 tot 23 graden.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 Skiing on two weeks from shore and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take the whale in tow. Soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go had hit the water, the whale sail came up and caught her.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 As now can't reveal the Zo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat. Jij kan het wel alleen. Dus doe je en is moois in het with bla blah, blah, blah. Zip your lip like a padlock. And me in the back with the jack of the jukebox.